Uw eigen ideeën en inbreng zijn altijd welkom. Na de koffie bewegen we rustig op muziek. Ieder doet mee op zijn, maar eigen niveau en tempo. Zo blijft het gezellig en actief. Een keer vrijblijvend komen kijken en meedoen kan altijd, na de aanmelding. Een begeleider of mantelzorger mag natuurlijk de eerste keer altijd mee. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt Centrum in de Blauwe Trem. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En u kan bellen met 5740330. 5740330. En het is dinsdags van 10 tot 12 uur. En het is doorlopend iedere week. Susie Quattro, ken de ken. het weer ZFM. Dit was Tipau met China in Your Hand. En we gaan door met Mut, Tigerfeet. tiger feet. Your tiger feet. Your tiger feet. Alright. No flash or warning lights, just don't you lie. I know you're aching to be making me tonight. your tiger feet. Geboren in 1944 en overleden in 2003 was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Zowel solo als met het door hem gedirigeerde The Love of Limited Orchestra had hij diverse hits. Barry White werd als Barry Eugene Carter geboren in Calverstone, Texas en groeide op in Los Angeles. Op tienjarige leeftijd werd hij lid van een gang en op de leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Wegens diefstal van Cadillac-autobanden ter waarde van 30.000 dollar. Einde jaren 60 begon White muziekcarrière aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het opzetten van Love Unlimited. Een damesgroep met drie leden waarvoor hij de klassieker Walkin' in the Rain schreef.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 it, O'Connor, Nothing Compared to You. another way. choose she was just a walking down the street singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me singing. holding my hand just as natural as can be singing. We walk on, walk on to my door. my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hurt. She's mine. Waiting bells are gonna chime. Whoa. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. I mean, well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, oh, oh, oh yeah.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 Hier is Bonnie Reed met I Can't Make You Love To Me. zitten ze wat alweer op voor deze week. En ik ga eindigen met de Rolling Stones, Ruby Tuesday... gevolgd door Rod Stewart, Maggie May. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag.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 dreams before they slip away Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind In life unkind nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.